Freddy met het NOS-journaal. Vanwege het stormachtige weer is vanmiddag de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten. De wind stuwde het water van het IJsselmeer op tot gevaarlijke hoogte. De Ramspol is een balgstuw, dat is een opblaasbare dam. Het scheepvaartverkeer tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer is door de maatregel gestremd. De harde wind leidt ook tot schade. In Zeeland en Zuid-Holland kwamen meer dan 70 meldingen van stormschade binnen. Veel omgevallen bomen en schade aan daken. Vanwege de wind werden zo'n 80 carnavalsoptochten afgelast. Sommige gaan morgen of op een andere dag door. Op Schiphol zijn door de harde wind tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie dreigt Buitenhof met een kort geding als het tv-programma een uitspraak niet rectificeert van presentator Natalie Wrighton. Ze stelde dat Baudet deze week in de Tweede Kamer opzienbaarde met de uitspraak dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Volgens het transcript van het debat zei Baudet dat de EU doelbewust immigranten naar Europa haalt om de Europese traditionele identiteiten te verzwakken. Het tv-programma wil niet reageren. een conducteur van de NS heeft vannacht in de trein van Tilburg naar Rotterdam via de intercom een voetballiedje gezongen over Joden. Het lied wordt vaak door Ajax-supporters gezongen. Zij beschouwen het als een soort geuzenlied. Op Twitter werd over het gezang geklaagd. NS noemt de actie volstrekt ongepast en zoekt uit wie er heeft gezongen. Het weer. Er is nog steeds wind dus. In het midden en zuiden kans op zware windstoten. De regen verdwijnt langzamerhand. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog. Morgen grijs met nu en dan regen. En het wordt morgen maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.